Dit is door negens met het NOS-journaal. De Nederlandse maatschappij is aansprakelijk voor de immateriële schade... van gedupeerden van aardbevingen door de gaswinning in Groningen. NAM moet daarom aan een deel van de inwoners van het Groningenveld... een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Assen beslist. Onder immateriële schade valt aantasting van het woongenot... door de angst, spanning en stress. De zaak was aangespannen door meer dan 125 gedupeerden van de aardbevingen... Niet iedereen krijgt nu een schadevergoeding. Dat moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld. De Franse conservatieve presidentskandidaat Fillon heeft overleg gehad met de top van de partij. En hij geeft rond deze tijd een persconferentie. Onbekend is wat hij gaat zeggen. Maar in de Franse pers wordt gespeculeerd dat Fillon zijn campagne opgeeft. Ook omdat zijn concurrent bij de Republikeinen Juppé aanwezig is bij het afleggen van die verklaring. Fion wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw heeft betaald als parlementair medewerker, terwijl ze dat werk nooit zou hebben gedaan. Zijn vrouw is vanochtend opnieuw verhoord door de politie. En ook Fion zelf heeft een oproep gekregen om zich bij een onderzoeksrechter te melden. In Noord-Brabant is een man gearresteerd vanwege fraude met Thaise ziekenhuisfacturen. De Nederlander van 68 zou in het Aziatische land valse papieren hebben verkocht aan Nederlandse toeristen. Vermoedelijk is voor 130.000 euro gefraudeerd. Op de facturen werden kosten vermeld voor een opname in een ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok. De toeristen declareerden de ziekenhuisfacturen na terugkomst in Nederland bij hun zorgverzekeraar. Een inbreker heeft de halve nacht vastgezeten in een liftschacht in Schiedam. De man raakte bekneld op de eerste etage van een appartementencomplex dat wordt gerenoveerd. De brandweer heeft hem uit de liftschacht bevrijd. De man is onderkoeld en met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het weer de komende uren vrijwel droog. Soms komt ook de zon tevoorschijn. Het wordt een graad of 8. Het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Komende nacht gaat het hard waaien. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I.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 It'll make you wanna run for cover, yeah will discover, yeah. Love is a real motherfucker, yeah. Oh! acabar. telling you the truth. L let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead.